goed toen in jouw blauwe ogen het licht nog niet voor goed was uitgeblust. Hoe wij samen vaak door de velden zwierven, bloemen plukken was je grootste lust. je bloost van kinderlijke blijdschap. Was je dan? vond jou zo'n lieve engel. Iedereen vond jou zo'n echte schat. Vreemde mensen zeiden honderdmaal. voelde ik me rijk. twijfel nu aan hemel en aan aarde. Als ik naar je blinde ogen kijk, zie ik soms een bedelende blinde. Oh, dan kreeg